Moreno González was een van de leiders van het drugskartel La Familia. Hij werd gedood tijdens een vuurgevecht met veiligheidstroepen in Michoacán, dat twee dagen duurde. Boven de drugsbaron kwamen ook vijf agenten, drie burgers en drie andere bendeleden om. Volgens de Mexicaanse regering is de dood van Moreno González een zware slag voor het drugskartel. In Jordanië is een voetbalwedstrijd tussen twee clubs volledig uit de hand gelopen. Zo'n 250 mensen raakten gewond. Kort na de wedstrijd braken op de tribune rellen uit. Ook stortte een hek in onder het gewicht van tientallen fans. De Jordaanse politie trad hard op en volgens sommige ooggetuigen zijn er mensen doodgeknuppeld. Wedstrijden tussen de beide clubs draaien vrijwel elk jaar uit op rellen. De ene club, Al Wadad, heeft vooral aanhangers onder Jordaniërs. De andere, Al Fazaili, is Palestijns. Voor de regering van Jordanië ligt de rivaliteit tussen de voetbalsupporters gevoelig. De vijandigheid tussen de clubs weerspiegelt de spanningen die er in het land zijn tussen Jordaniërs en Palestijnen. De handgeschreven tekst van Bob Dylan's lied The Times They Are Changing heeft op een veiling in New York ruim 420.000 dollar opgebracht. Dat is zo'n 320.000 dollar. De euro moet ik zeggen. The Times They Are Changing kwam uit 1964 uit en werd een lijflied van de protestbeweging van de jaren 60. Het manuscript werd gekocht door een eigenaar van een investeringsmaatschappij. Bob Dylan schreef de tekst op twee pagina's met potlood. Het weer vannacht vooral in het oosten regen. Overdag is het bewolkt en soms wat motregen. Het wordt ongeveer 8 graden. Zondag wordt het met 5 tot 7 graden iets minder warm.